Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. In het Witte Huis is topoverleg geweest over de Amerikaanse begrotingsproblemen. Over de uitkomst is nog niets bekend. De VS heeft het plafond van de staatsschuld bereikt. Als het congres niet voor 2 augustus toestemming geeft om meer te lenen, kan het land zijn rekeningen niet meer betalen. Tegelijkertijd wil president Obama de staatsschuld met 4000 miljard dollar terugbrengen. Dat plan stuit op tegenstand van zowel de Democraten als de Republikeinen. De democraten zijn tegen de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid en de republikeinen zien de belastingverhogingen niet zitten. De afgelopen dag waarschuwde de nieuwe IMF-directeur Christine Lagarde nog voor instabiliteit van de wereldeconomie als de Amerikaanse schuldencrisis niet wordt opgelost. De Britse politie wil de voormalige hoofdredacteur van de News of the World, Rebecca Brooks, verhoren. Ze zou medeverantwoordelijk zijn voor de afluisterpraktijken bij de krant. Brooks is nu directievoorzitter van de uitgever van News of the World, News International. Ze sprak afgelopen avond in Londen met haar hoogste baas, mediamagnaat Rupert Murdoch. Hij besloot de omstreden krant te sluiten, waardoor 200 journalisten hun baan verloren. Als hun toenmalige chef staat Brooks onder druk om zelf op te stappen. Het North Sea Jazz Festival heeft dit jaar een record aantal bezoekers getrokken. Er kwamen de afgelopen drie dagen in totaal 79.000 bezoekers op het evenement af. Dat zijn er meer dan ooit, zegt de festivaldirectie. Het gaat om 70.000 reguliere bezoekers plus 9.000 speciaal voor Prince. Die heeft elke festivaldag afgesloten met een speciaal nachtconcert. Dan het weer, helder, plaatselijk een mistbank minima tussen 7 graden in het binnenland en 14 aan zee.